Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Australische leger wil 13 militairen ontslaan... naar aanleiding van een rapport over veronderstelde oorlogsmisdaden. Vorige week bleek dat leden van de speciale eenheden... tijdens hun dienst in Afghanistan 39 burgers en gevangenen hebben omgebracht. De meeste slachtoffers vormden geen gevaar. De hoogste generaal van het leger zegt dat de 13 militairen de wacht is aangezegd... en dat ze daartegen nog in bezwaar kunnen gaan. Uit privacyoverwegingen wilde hij verder geen details geven. Vorige week zijn er ongeveer 350 mensen meer overleden dan normaal... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. Deze zogenoemde oversterfte kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de tweede coronagolf. Sinds de start van de tweede golf, negen weken geleden, zijn bijna 4000 mensen extra overleden. In de eerste golf, die na negen weken voorbij was, was de oversterfte ruim twee keer zo hoog. De eerste leveringen van een coronavaccin komen in de Verenigde Staten volgende week... en de week daarna beschikbaar, heeft president Trump gezegd. De eerste die het vaccin krijgen zijn ouderen en medisch personeel. Trump zei er niet bij om welk vaccin het precies gaat. In Frankrijk zijn meerdere politiemensen geschorst... nadat ze een zwarte man zonder duidelijke aanleiding hadden mishandeld. Ook zouden ze racistische scheldwoorden hebben gebruikt. Van de mishandeling zijn bewakingsbeelden opgedoken. Zowel de politie zelf als het Franse Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld. In de buurt van Buenos Aires is Diego Maradona begraven. De Argentijnse voetballegende overleed woensdag op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval. Tienduizenden Argentijnen namen gisteren afscheid van Maradona. Die lag opgebaard in het presidentieel paleis in de hoofdstad. Het weer. Vandaag vooral in het noorden bewolkt. In het zuiden is er kans op wat zon. Het wordt rond de 8 graden.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 Deze zogenoemde oversterfte komt grotendeels door de tweede coronagolf. In de Verenigde Staten komen de eerste leveringen van een coronavaccin volgende week al beschikbaar, heeft president Trump gezegd. De eerste die het vaccin krijgen zijn ouderen en medisch personeel. Trump zei er niet bij om welk vaccin het precies gaat. In Argentinië is Diego Maradona begraven... nadat tienduizenden mensen afscheid hadden genomen van hun idool. De voetballegende lag opgebaard in het presidentieel paleis. Er wilden zoveel mensen afscheid nemen... dat de waken bij de kist een paar keer werd verlengd.